Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook dit jaar ben je meer kwijt aan de gemeentebelastingen. En niet een beetje ook. Gemiddeld stijgen die belastingen met 8,5 procent. Dat is de grootste stijging in dik 15 jaar tijd. In Rotterdam merken inwoners er het meest van. Mensen moeten ook meer aftikken voor het ophalen van afval en de rioolaansluiting. ook nou, parkeren wordt duurder. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan die prijzen omhoog. Op verschillende plekken zijn auto's uitgebrand. In Den Bosch was de brandweer druk met een geparkeerde wagen. En ook in Os was het raak. Iets na drie uur vannacht werd alarm geslagen. Toen de brandweer aankwam was de auto niet meer te redden. In het Verenigd Koninkrijk komt er een verbod op wegwerpveeps. De regering maakt zich zorgen over hoeveel jongeren nu vepen. In Nieuw-Zeeland geldt nu al een verbod op die wegwerpveeps. En in ons land is de verkoop van veeps sinds dit jaar verboden. Het is bekend welke teams over minder dan twee weken tegenover elkaar staan in de Super Bowl. Dat is de finale van het American voetbalseizoen en een van de grootste sportevents ter wereld. San Francisco 49ers neemt het op tegen de Kansas City Chiefs. Gisteravond waren de halve finales en deze fans waren na afloop door het dolle. Back to back to back to back to back to back. AFC champions now back to back Super Bowl. We're doing pretty good. We're doing pretty good. We'll be all right. The second half was ours. We took it home and we're going to the ship. Let's go Niners, baby, not again! Travis Kelsey, die je misschien wel kent als de vriend van Taylor Swift... had een glansrol. Hij maakte een touchdown. De Amerikaanse voetbalfinale is over twee weken. Voor fans hier wordt het een latertje... want het begint pas om half één s'nachts Nederlandse tijd. En het weer nog, nu nog behoorlijk fris. Later vanochtend en vanmiddag af en toe wolken en af en toe zon. Het blijft droog bij 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeentebelastingen stijgen het hardst in jaren. Volgens het CBS gaan ze met gemiddeld 8,5% omhoog. Koploper is Rotterdam, daar stijgt de onroerende zaakbelasting met 15%. Groot-Brittannië wil het roken van e-sigaretten door jongeren aan banden leggen... met een verbod op wegwerpveeps. De Britse regering wil uiteindelijk naar een rookvrije generatie. In het plan mag er geen tabak of e-sigaret meer worden verkocht... aan iedereen geboren na 2009. Vandaag gaan er in de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam vondelingenkamers open. Stichting Beschermde Wieg richt zich tot moeders die naar de ziekenhuizen toe kunnen... als ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Het weer, vanochtend geregeld zon, later in het noordwesten meer bewolking... en het wordt 10 tot 13 graden. Ik ben nog steeds onzeker Als tien jaar terug Toen we dronken speelden en dronken fingers in a glove, wanting to be together. River, well they went out quickly and tied the knot. Time showed they should have not, but whoa, they started slowly falling.